Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering trekt een belangrijk uitgangspunt voor klimaatwetgeving in het land in. President Trump heeft bekendgemaakt dat CO2 en vijf andere broeikasgassen niet meer worden beschouwd als schadelijk voor het milieu en de gezondheid van mensen. Als dat inderdaad gebeurt, krijgt de fossiele industrie in de VS ruim baan. Milieuorganisaties gaan er waarschijnlijk tegen in beroep. De Nederlandse shorttrackers hebben vanavond twee keer goud gewonnen op de Olympische Spelen. Jens van het Woud won verrassend de 1000 meter na een inhaalactie in de slotronde. Bij de vrouwen was Xandra Velzenboer ver uit de snelste op de 500 meter. FNV Streekvervoer wil dat vervoerder Keolis nog voor het weekend met een actieplan komt om de veiligheid van buschauffeurs te vergroten, meldt RTV Utrecht. Aanleiding is de mishandeling van een buschauffeur vannacht in Bunschoten. In de provincie Utrecht zijn de laatste maanden vaker geweldsincidenten in het openbaar vervoer... sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling. De politie en het Openbaar Ministerie hebben excuses aangeboden aan een vrouw... die als verdachte te zien is geweest in onder meer het tv-programma Opsporing Verzocht. De vrouw voldeed aan het signalement van een verdachte in een oplichtingszaak... maar dat was een verkeerde en te snel getrokken conclusie, zeggen politie en OM nu. Een manuscript van Jan Wolkers heeft op een veiling in IJsselstein 1900 euro opgeleverd. Het gaat om een ruwe versie van de roman De Walgvogel uit 1974. Er komen weinig manuscripten van Wolkers op de markt. Het verhaal ging dat de schrijver ze verbrandde, maar dat werd in zijn biografie ontkracht. Het weer, hier en daar lichte regen. In het noorden vannacht sneeuw bij minima rond het vriespunt. Op andere plaatsen blijft de temperatuur boven nul. Morgen veel bewolking, alleen in het zuidwesten wat zon. In het noorden nog sneeuw. En het wordt morgen 1 tot 5 graden.